Mariette Krol met het NOS Journaal. Op de Waal bij Zaltbommel is een tanker tegen een pijler van een brug gebotst. Het schip is beschadigd, maar er zijn geen gewonden gevallen, zegt de veiligheidsregio. De tanker vervoerde een bijtende stof die wordt overgepompt op andere schepen. Er zou geen lekkage zijn. Rijkswaterstaat meldt dat als gevolg van de botsing de snelweg A2... die bij Zaltbommel de Waal oversteekt, in beide richtingen is afgesloten... Hoe lang dat nog gaat duren is niet duidelijk. In een skiresort in het zuiden van Polen is bij een gasexplosie een huis ingestort. Reddingswerkers zoeken in het puin naar mogelijk acht slachtoffers... leden van twee families die in het huis woonden. Volgens de burgemeester van de Poolse plaats wordt de hele nacht doorgezocht... ook met speurhonden. Het Poolse gasbedrijf zegt dat waarschijnlijk een beschadigde pijpleiding is ontploft. Een automobilist heeft in Ridderkerk geprobeerd om in te rijden op politiemensen... Bij een kentekencontrole op de A15 bleek dat de auto was gestolen... maar de automobilist ging er vandoor toen de agenten hem wilden laten stoppen. Bij de achtervolging wilde de man op een rotonde op de agenten inrijden. Die schoten vier of vijf keer en raakten een band van de auto. De 45-jarige bestuurder uit de Lier bij Den Haag is aangehouden. En er staan opnieuw meer vrouwen in de lijst met de 100 invloedrijkste mensen in de Nederlandse media... In de negende editie van de Media 100 staat het recordaantal van 30 vrouwen. Nummer 1 en 2 zijn mannen, mediamagnaat John de Mol en presentator Arjen Lubach. Maar op nummer 3 staat presentatrice Eva Jinek. En in de top 10 staan ook nog Linda de Mol op plek 4 en Chantal Jansen op 9.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 And two months to replace us, like it was easy, made me think I deserved it. Porque, porque, porque te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué porque Te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Ah, siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.